De nieuwe wet moet voorkomen dat daders van ernstige zeden en geweldsmisdrijven er alleen met een taakstraf vanaf komen. In het voorstel staat onder meer dat rechters zo'n straf niet mogen opleggen voor misdrijven waarop een celstraf van zes jaar of meer staat. Een combinatie met een gevangenisstraf blijft wel mogelijk. Het wetsvoorstel moet ook voorkomen dat een dader twee keer een taakstraf krijgt voor een soortgelijk misdrijf. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een rekening geopend voor hulp aan slachtoffers van het natuurgeweld in Zuidoost-Azië van de afgelopen weken. Op het nummer 6868 kan geld worden overgemaakt voor hulp na de aardbeving op Sumatra en de overstromingen in de Filipijnen en Vietnam. Er is een groot gebrek aan voedsel, water en onderdak. In het westen van Sumatra zitten ruim 800.000 mensen in de problemen. En het Nederlandse Rode Kruis schat dat in de Filipijnen en in Vietnam zo'n 5 miljoen mensen zijn getroffen. In Griekenland is de socialist Georgios Papandreou beëdigd tot premier en minister van Buitenlandse Zaken. Zijn PASOK-partij won zondag de parlementsverkiezingen. De nieuwe regering wil de economische crisis bestrijden met 3 miljard aan investeringen, hoewel Griekenland diep in de schulden zit. Als premier treedt Georgos Papandreou in de voetsporen van zijn vader en zijn grootvader. Zijn vader Andreas was twee keer premier en zijn grootvader, naar wie hij genoemd is, drie keer. Die werd in 1965 afgezet toen hij rechtse officieren wilde ontslaan. Twee jaar later grepen militairen de macht. Georgos Papandreou stierf in 1968 onder het huisarrest dat het kolonelsbewind hem had opgelegd. Het weer, af en toe regen, morgen meer regen, 19 graden.